uitzending in gebrek. In gebrek. Hij leefde voor vrouwen, whisky en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Alle er nog eentje in. Het bier verjongt ons bloed, brengt er de stemming in. Kom drink met ons mee, kom zing met ons mee en roep met ons samen. daaraan doen dat men hem mint. En dat hij immer bij de vrouwen graag gezien is. Wat kan die Siggy zonder Siggy daaraan doen? Wat kan die Siggy daaraan doen dat hij zo mooi is? Wat kan die Siggy daaraan doen dat men hem mint? En dat hij immer bij de vrouwen graag gezien is. Wat kan die Siggy zonder daaraan doen? kunnen zwemmen, maar de kleine bakvis niet. Alle vissen zwemmen, alle vissen zwemmen, maar de het er in die wijk van die mooie rivier gewoon, nog voor die oorlog het begin. Oh, breng mij terug naar die oude